Gezegend alle mokken op de meersel. En dat is plezant. Dus gaan wij alle weken op de meersel. Naar het voetbalfestival. Er is geen ploeg zo strak, dan de festival. Er is geen vloog zo straf gelijk